Clemens Peters met het NOS Journaal. De dader van de aanslag in Berlijn 21 december enkele uren in Amsterdam... staat in een brief van minister Van de Steur. Het was al bekend dat Anis Amri die dag in Nijmegen was. Vanaf daar reisde hij naar Amsterdam Centraal. Hij verliet het station rond half twee en keerde er even voor vier uur terug... om op de trein naar Brussel te stappen. Waar hij die middag in Amsterdam is geweest, meldt Van de Stuur niet. Uiteindelijk werd Amri in Milaan doodgeschoten door een agent. De Israëlische premier Netanyahu pleit op Facebook voor gratie voor de militair die een gewonde Palestijn doodschoot. Vandaag oordeelde de rechtbank dat de sergeant schuldig is aan doodslag. Hij kan tot 20 jaar cel krijgen. De militair schoot in maart een gewonde Palestijn door het hoofd... die even daarvoor een andere Israëlische militair met een mes had aangevallen. Nederland staat positief tegenover het invoeren van paspoortcontroles voor internationale trein, bus en bootreizigers. Daar wordt over gesproken met de buurlanden. België gaat de controles invoeren vanwege de verhoogde terreurdreiging. Nu gelden die pascontroles alleen voor vliegtuigpassagiers. De man uit Meppel die met de jaarwisseling ernstig gewond raakte door vuurwerk is overleden. Vlak na de jaarwisseling ontplofte er een stuk vuurwerk in zijn gezicht. Volgens de politie stak hij dat zelf af. Het is voor zover bekend de eerste vuurwerkdode rond de jaarwisseling in drie jaar. Gisteren verspreidde de politie al het bericht dat de man uit Meppel was bezweken. Later moest de politie daarvan terugkomen toen een familielid zei dat de man nog vocht voor zijn leven. Groot-Brittannië benoemt Tim Barrow tot nieuwe ambassadeur bij de Europese Unie. Hij was eerder ambassadeur in Moskou. Barrow gaat een sleutelrol vervullen bij de gesprekken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Hij vervangt Ivan Rogers, die gisteren plotseling opstapte. Rogers vond dat de Britse regering niet goed had nagedacht over het vertrek uit de EU. Het weer, opklaringen en alleen in de kustgebieden nog kans op een bui. De temperatuur komende nacht een paar graden onder nul. Morgen van tijd tot tijd zon en vrijwel overal droog.